Herman Vriend met het NOS-journaal. Israël probeert te voorkomen dat pro-Palestijnse betogers vanuit Europa naar Israël gaan. Honderden demonstranten willen naar de westelijke Jordaanoever. Velen zijn al voor vertrek op luchthavens tegengehouden. De betogers willen met de actie het recht opeisen om vrijelijk naar de Palestijnse gebieden te kunnen reizen. Dat kan nu alleen via Israël. Luchtvaartmaatschappijen hebben een lijst gekregen met namen van activisten die niet welkom zijn. Worden ze toch meegenomen, dan stuurt Israël ze op kosten van de luchtvaartmaatschappij direct terug. Het Noord-Koreaanse regime heeft tijdens een militaire parade in de hoofdstad Pyongyang een nieuwe raket getoond. Militaire waarnemers zeggen dat de raket moderner en groter lijkt dan de types die tot nu toe bekend waren. De parade was onderdeel van de feestelijkheden rond de 100ste geboortedag van Kim Il-sung, de grondlegger van Noord-Korea. Tijdens de ceremonie sprak de nieuwe leider Kim Jong-un voor het eerst in het openbaar. Hij benadrukte het belang van het versterken van het militaire apparaat. Het is precies 100 jaar geleden dat de Titanic op een ijsberg liep en zonk. Dat is onder meer herdacht op een cruiseschip op de plek waar de Titanic in de Atlantische Oceaan verdween. Bij de ramp met de Titanic kwamen 1512 mensen om. In het Noord-Ierse Belfast, waar het schip werd gebouwd, wordt vandaag een herdenkingstuin geopend waar hun namen op bronzen platen staan vermeld. Een voetbalwedstrijd tussen twee amateurclubs in Harderwijk is gisteren uitgelopen op een vechtpartij. Na een overtreding in de slotfase van de wedstrijd ontstond een gevecht op het veld waarna ook supporters en trainers op de vuist gingen. Een speler van 27 uit Harderwijk viel en werd hard in het gezicht geschopt. Hij heeft zijn kaak op meerdere plekken gebroken.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 Soms kun je dingen samen beter doen dan eh, dat je ze alleen doet. En dat moet Brooks en Dan ook gedacht hebben. Zij vroegen aan Sheryl Crow en Vin Keel, doen jullie mee op ons nummer Building Bridges? Since you gone, my heart says something's wrong. How long can this keep going on? muziek, zit Is het mooie, is het mooie. Deze Building British Brooks en dan met Cheryl Crow en Vince Gill. Vince Gill vooral te horen op de gitaar. En dit is ook zo'n filmpje in een paar minuten. Starde Aslan, zij hebben het geschreven en ze noemden het Like a Rose. Like Rose, winner she's eigenlijk alleen maar bezig was met het maken van country music. Daarna kreeg ze carte blanche van haar platenmaatschappij Rounder. En toen zei ze van, ik wil ook iets gaan doen op het gebied van bluegrass. En nu doet ze het samen met uh, Rhonda Vincent. Heartbreakers, allebei. I ride It's another heart? take take man wordt ook wel eens omschreven als een eh, echte country stem. Ik heb het over George Strait. Schrijft meestal zijn eigen nummer zelf. Hij heeft dit samengeschreven met zijn broer, Baba, yeah Baba, Baba Strait. Afkomstig van zijn cd uit 2009. Every day is a lifetime without you. Hard to get through since you've gone. the only thing I know how to to get by. I'm living for the night. curtains in this old house to keep the sun out for my face Friends stop by to check in Cause I checked out I tell them I'm fine I'm just living for the night living for the night. talk to when I've had a few. I settled down. for the night I'm living for the night Every day is a lifetime without you kreeg van de week te horen dat eh, Rachel Harrington hier in Nederland was, tenminste een aantal weken geleden. En ik heb toen nog even geprobeerd om eh, een interview te doen met deze dame. En ze was hier in, eh, in een huiskamerconcert ergens in Brabant. En toen dacht ik van ja, dan moet het toch zeker lukken hè. Rachel Harrington en de Knockouts. Het is een formatie die bestaat alleen maar uit dames. Maar nee, het is me niet gelukt om haar te spreken. Ik was op het laatste moment niet in staat om daar naartoe te gaan. Get you some. to tonight. van eh, deze dame, deze Rachel Harrington. De Flying Burrito Brothers, zij hebben ook een nieuwe cd uit. Ze noemen de cd Honky Tonken. En ze doen het hier samen met Alison Krauss. Die binnenkort ook in Nederland is, hè? cd die ze vorig jaar hebben opgenomen en dit jaar, januari van dit jaar, hebben uitgebracht. De Flying Burrito Brothers, Honky Tonking. En ik zei al, het is een cd geworden met erop eh, maar liefst 14 tracks. En op uh, 1, 2, 3, 4, 5 tracks staan ze op met, eh, ja, met, eh, met vrienden. Dus het zou ook een cd zijn, zijn geweest die ze gewoon hadden genoemd With Friends. When I Was a Cowboy, dat doen ze samen met de Oak Boys. this side of heaven, and that's where I long to be. I have rambled this world over, sailed upon the deep blue sea. Body in a cabin with my darlings, where my heart will always be. I said goodbye to my blue-eyed mountain sweet. zo'n nieuwe cd die ik mocht downloaden van de platenmaatschappij waar ik eh, eigenlijk toch wel van onder de indruk ben hoor. De Spinny Brothers, zo is hun naam en ze bestaan uit eh, vier heren daaruit uh, eh, rond. Het tempo en ook hele rustige nummers. Cabin on the Mountain, dat was wat u daarnet hoorde, dat is ook de titeltrack van de cd. En dit is dan weer Chili Wings. sad us through Eh, hobby naast eh, radio maken is eigenlijk ook eh, koken. En volgens vrienden en kennissen kan ik een behoorlijk potje koken. En dan heb ik soms wel eens, dan sta ik te koken in de keuken. En dan komen ze zo naar me toe. En dan komen ze eigenlijk een beetje in mijn keuken kijken. En dan heb ik eigenlijk, nou een hekel is een groot woord. Maar ik sta liever alleen in mijn keuken. En dan roep ik, dat is heel mooi gevonden door deze dame. Stay out of my kitchen. Get out of my head. Stay out of my kitchen. You got no business there You think you're so much better That's just a fantasy van de bluegrass gaan we terug naar de pure country. Alcohol in my bloodstream. I came home to find you were gone on a cold gray morning. I remember now, that's the way that you said it would. is een eh, cd die Greg Pressel pas heeft eh, uitgebracht. En eh, ja, hij heeft alle nummers zelf geschreven. En soms dan is het voor ons wel eens heel erg makkelijk hoor. Want ze hebben de titel al in hun eerste zin gepakt. If there's a barstool, she's on. In some faraway town. traveling life has taken her down many different roads. People, places, parties. Still, she always feels alone. It's back in the small town. So many miles ago, it's a boy and a feeling. The closest thing to home she'll ever know a bar stool, she's on it In some faraway town Amerikaan hier in eh, Europa, maar in Amerika heeft hij toch wel eh, heel wat optredens hoor. Samen met eh, Kevin Carr, Marcy Davy, Barry Goldberg, Alan Shearbaum, Jeff Pever, John Sean, Johnny Lee Shell, ik moet het natuurlijk wel goed uitspreken, en Bobby Boo Bernstein. Dat zijn de mensen die hem begeleiden tijdens zijn live optredens daar in Amerika. De Hardway, ik denk niet dat het een cd is die u hier heel makkelijk kunt kopen Hij had het over een dame op een barstoel. En deze heeft het dan weer over een Bayou Girl, boef, Woodworth. soms heb je dan als dame in Amerika toch wel een eh, fake ID nodig, anders kom je de bar niet binnen. Hè? En daar hebben het uh, and Rich over, samen met Gretchen Wilson. Hey, I've been driving dat was even een eh, heel erg uh, abrupt eind. Who else could it be? You're gone, but you try to keep it going. That's the last thing I need. your pillow from my bed. I'm still bound to you, baby, but with every step. zo heet de cd die eh, geproduceerd werd door James Trout afkomstig uit 1994. Break These Chains, Deborah Allen. Ferris Wheel, Jason Jones, de laatste plaat voor deze aflevering. I'm give you a kiss You're gonna get a little tingle in your lips And I bet you want another I've been waiting for a pretty long time Been standing in a pretty long line Now I'm staring in your pretty little eyes Girl, don't you make me suffer Bet your daddy's getting worried by now Probably got that telescope out And he hates my arms around you Operator says I'm sorry, Mr.